Hier je Boekraat met het NOS Journaal. De politie in België heeft een arts opgepakt... die wordt verdacht van het vervalsen van 2000 vaccinatiebewijzen. De man is gisteravond in Luik gearresteerd en wordt later vandaag voorgeleid aan de rechter. Hij riskeert een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar. De Waalse zorgwaakhond had aangifte tegen de arts gedaan... nadat er onregelmatigheden waren ontdekt in zijn vaccinaties. Zo kwamen er mensen vanuit heel België naar Luik om zogenaamd geprikt te worden. En kregen mensen de eerste en de tweede coronavaccinatie volgens de dossiers op dezelfde dag. Bij herindelingsverkiezingen voor vier nieuwe gemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant... zijn veelal lokale partijen de grootste geworden. De opkomst liep uiteen van 32% in Purmerend, dat samengaat met Beemster... tot 50% in het land van Kuik. Een samenvoeging van vijf gemeenten in het noordoosten van Brabant. Ook waren er verkiezingen voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard... waarin Heer Hugo Waard en Lange Dijk opgaan... en in Maashorst de nieuwe gemeente waaronder Uden en Landert vallen. Alleen in het land van Kuik werd een landelijke partij de grootste. Het CDA won daar met overmacht. Frankrijk heeft het dodental van de gekapseisde boot in het kanaal naar beneden bijgesteld. Aanvankelijk gingen de Fransen uit van 31 doden, maar het zijn er 27, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De boot met migranten verging de afgelopen middag met vermoedelijk zo'n 30 mensen aan boord. Twee overlevenden zijn zwaar onderkoeld in het ziekenhuis opgenomen. Zeker één opvarende wordt nog vermist. Uit welke landen de migranten afkomstig waren is nog onbekend. In Frankrijk zijn vier vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt... die mogelijk betrokken waren bij de fatale overtocht.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 I've learned that nothing really lasts forever. I sleep with. I seem to fall in love. Crash, boom, bang. I find the heart, but then I hit the wall. Crash, boom, bang. That's the call, That's the game. And the pain stays the same.